De waterzuivering bij de Westerschelde is gedicht. Door het lek stroomt zin. Volgens het waterschap Brabantse Delta is het een noodoplossing en moet vannacht duidelijk worden of het lek goed is gedicht. Pas dan kan het vervuilde water weer worden gezuiverd. Het rioolwater vormde vandaag een grote zwarte vlek in het oppervlaktewater. Het waterschap verwacht dat de vervuiling snel verdunt en dat de milieuschade meevalt. Wel heeft het lek veel stankoverlast voor omwonenden opgeleverd. De Servische regering wil achterhalen van wie oud-generaal Mladic al die jaren bescherming heeft gekregen. President Boris Tadic gaat een onderzoek instellen. Tegen de NOS zei Tadic dat hij ervan overtuigd is dat Mladic hulp heeft gehad van officieren uit het leger of van hoge politiefunctionarissen. Vooral in de eerste jaren na de oorlog is Mladic volgens de Servische president geholpen. Mladic woonde toen nog in Belgrado en kwam geregeld in de openbaarheid. In het dorp waar de oud-generaal donderdag is opgepakt leefde hij teruggetrokken. Gisteren zei vicepresident Dacic dat Mladic in die tijd nauwelijks een netwerk had. Hij was alleen met zijn familie en had weinig geld. Mladic wordt waarschijnlijk binnen een paar dagen uitgeleverd aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. D66-leider Pechtold heeft het congres van zijn partij aangegrepen om felle kritiek te leveren op premier Rutte en de regeringspartijen VVD en CDA. Pechtold verweet Rutte dat hij geen liberaal meer is en dat hij zijn oren laat hangen naar de PVV en de SGP. Het lijkt in de treffenzaal niet te gaan om de ideeën, maar om de macht, zei de D66-leider in Utrecht. Pechtold sprak in de wandelganger tegen de NOS een ambitie uit om ook bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen lijsttrekker te zijn van D66.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 Mocht je de lijst nou eens na willen lezen, dat kan. Hij staat op internet www.zfmzandvoort.nl Dan kijk je bij de programmering even op vrijdag. Dan kan je weer op de Euro Breakdown klikken. En dan zie je ze alle 40 even lekker onder elkaar staan. 21e jaargang trouwens van deze hitlijst. Aflevering 21. Vandaag ook uh, eh, 21 mei staat hier, maar het is 27 eh, mei natuurlijk. Deze week 16 stijgers, 4 zittenblijvers, 16 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Het is allemaal netjes verdeeld. Na 16 weken verdwenen Yeah Yeah Yeah van Chris Brown. 14 weken voor Jesse G en B.O.B. in de price tag. Nelly en Kelly Rowland met Gone ook na 13 weken. En Eva Lavigne, What the Hell, 13 weken in de lijst gestaan. Snel stijgen deze week Rihanna, de California Kingbed en Bob Sinclair en Rafael Carla voor L'Amour. Beide gaan 9 plaatsen omhoog en komen dus in dit uur nog voorbij. De Black Eyed Peas Just Can't Get Enough zakte 11 plaatsen, daarmee de snelste daler. Maar ook nog eens langs alweer 16 weken in de lijst. Het is een beetje een Walt Disney dag, deze 27 mei. Want in 1933 komt de film Three Little Piggies uit. En in 1948 de Walt Disney film Melody Time.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 Terug naar 2011 vinden we op plek 21 Pop Sinclair, Neo, Everjack en Neer. Yeah, right, picture that. Give me everything tonight. Vier weken in de lijst van 23 omhoog naar 21. Negative to positive, I just want to know that.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 Cherries en Bruno Mars, Before It Explode. In de vierde week omhoog van 33 naar 30. Van 27 zakken naar 29 in de 12e week. You and Me at 6 featuring Shitty en Rescue Me. Giuliano samen met Anita Maier, Why Tell Me Why. In de 7e week blijven zitten op 28. Rihanna S&M staat nu 15 weken in de lijst. Zak van 17 naar 27. En James Blunt is So Far Gone. Het staat hij eh, zakt van 20 naar 26 in zijn 11e week. Mike Posner samen met Lil Wayne Boom Chicka Wow Wow. In de 10e week ook slecht bezig. Zak het van 16 naar 25. Alexander Stein en Mr. Beat in de tweede week omhoog van 30 naar 24. Ricky Iglesias, Usher, de Dirty Dancer van 25 naar 23. De Baseballs en de Candy Shop in de derde week van 31 naar 22. En Pitbull, Neo, Everjack, Nayer, Give Me Everything Tonight in de vierde week omhoog dus van 23 naar 21. Rafaela Cara, die werd geboren trouwens op 18 eh, juni 1943. Een eh, Italiaanse schoonheid. Die heeft verschillende liedjes gemaakt. Eentje dat was Avar l'amour comincia tu libelle. Dat was een plaatje uit 1977. Bob Sinclair heeft het plaatje opgepakt, drie keer rondgedraaid, in een nieuw jasje gestopt. En daar komt deze plaat uit. Avar l'amore comincia tu. Var Lamour, Bob Sinclair dus samen met Raffaella Carla in de derde week omhoog van 29 naar nummer 20. 106.9 ZFN op weg naar nummer 1 van Europa in de Euro Breakdown komen we deze dame tegen. Beyoncé. Run the World Girl staat nu 5 weken in de lijst. Gaat omhoog van 21 naar 17. En daarvoor een van de twee snelstijgen Bob Sinclair samen met Rafaela Carla en Varre Lamour in de derde week omhoog van 29 naar 20.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 De grootste hits van Europa. Met Short van Dam. I had hoped you'd see my face And that you'd be reminded that Someone Like You. Net alles op jouw lokale station ZFM Zandvoort. Vorige week stond deze dame trouwens nog op plek 18. Deze week gaat ze zes plaatsen omhoog naar nummer 12. Tijd voor ons om maar eens weer even achterom te kijken naar nummers 20 tot en met 11. Op nummer 20, 9 plaatsen winst in de derde week. Bob Sinclair, Rafaela Carla en Var Lamour. Alexis Jordan en Hush Hush is zakkend en wel van 15 naar 19 in de zevende week. Adele zet Fire to the Rain, 13 weken in de lijst, zakt 10 plaatsen van 8 naar 18. En Beyoncé Run the World Girls, die is ook aan het eh, zakken. Nee, die is aan het stijgen. In de vijfde week van 21 omhoog naar 17. Eh, Vier plaatsen winst dus. Martin Solvlek en Calais Ready to Go staat acht weken in de lijst. Zakt van 10 naar 16. Rihanna California Kingbed, 9 plaatsen winst in de derde week. Zij komt omhoog dus naar plek 15. Britney Spears Till the World Ends, 10, eh, weken in de lijst. Van 12 zakt naar 14. Van 7 zakken naar 13 in de negende week All City en de Alligator Sky. En Adele hoorde je ook met Someone Like Like You. En eh, zij staat 7 weken in de lijst en gaat omhoog van 18 naar nummer 12. Van 19 omhoog naar nummer 11 gaat de Scouting for Girls en Don't Want to Leave You. Zij staan trouwens nu 5 weken in de lijst en die hoor je hier nu op CFM Zandvoort. De Scouting for Girls dus en Don't Want to Leave You. Zometeen gaan wij weer even kijken wat het eh, weer gaat doen dit weekend. En natuurlijk nog de beste platen van Europa. song you can sing along to gone away When I've gone away It's a silly tune I wrote for you, for you You can sing it every day You can sing it every And the days seem far too long And the days seem far too long Well, I'll be there If you're ever scared you're ever Yeah, you can hear me sing along You can hear me sing along I don't wanna leave you I don't wanna leave you I don't wanna leave you tonight I don't wanna leave you I don't wanna leave you I don't wanna leave you behind I don't You were gone for so long, so long I didn't know You were gone for so long, so long I didn't know You were gone so long, so long I didn't know You were gone so long I don't kan je zal van genieten in de Euro Breakdown. Scouting for Girls and Don't Want to Leave You. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag blijft het lekker droog en schijnt geregeld de zon. Wind die komt uit het noordwesten over land eh, meest matig, aan zee wat krachtig. Temperatuur vanmiddag maximaal 15 graden vanavond en de komende nacht profiteren wij ook van een eh, uitloper van het Azoren hoge drukgebied. Dan blijft het door droog en hebben we wel een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Wind die gaat uit het zuidwesten waaien, overlandmatig aan zee vrij krachtig. Temperatuur vannacht naar een graad of 9. Morgen heeft dan de bewolking wel weer de overhand. En vooral in de ochtend valt er wat lichte regen en motregen. Veel voorstellen, dat zal het allemaal niet doen. In de middag blijft het overwegend droog. Maar zaterdagavond kan er opnieuw wat lichte regen of motregen gevallen. De zuidwestelijke wind die bij eh, krachtig en de temperatuur die stijgt naar maximaal 17 graden. Zondag, ook, eh, dan blijft het droog en na bewolking komt de zonneschijn zeg maar. Dus in de middag flinke periodes met zon. En de temperatuur die zal uitkomen op een maximale 19 graden. Het ritme van En wij gaan de top 10 in van Europa. Doen dat niet met 10, niet met 9, niet met 8, maar gewoon meteen met de eh, nummer 7. Damn. En die plaat is van eh, Kesha. Vijf weken lang in de lijst en van 13 gaat zij omhoog naar nummer 7. Don't let binnen de top 5. Hij blijft hangen op 6. Chris Brown en Benny Benazzi en The Beautiful People. In de zesde week doen ze het wel goed hoor. Van 14 omhoog naar nummer 6. Daarvoor Kesha Blow. Zij ging van 13 naar 7. Zij daar deed eh, een weekje korter over. Vijf weken staat zij nu in de lijst. Een dame die alweer op de weg terug is. De laatste zakker van deze week vinden wij van 3 zakken naar 5. Nicole Searchinger en Don't Hold Your Breath. Don't hold your breath zijn gaan wij ook nog even een blik werpen op de Nederlandse top 40. Daar vier nieuwe binnenkomers. lies and games It took all the strength I had nummer 5 deze week. Nicole Searchinger, Don't Hold Your Breath. Zakken dus van 3 naar plek 5. Tijd voor ons om even voor Nederland geldige... De enige echte top 40. Bij onze collega's van Radio af wordt die iedere vrijdag uitgezonden. Daar is deze week op 38 nieuw binnen Lady Gaga, die Age of Glory. 36 Crystal met Bottles. De Foo Fighters met Walk op 32 en 37 de hoogte binnenkomen van de Neon Trees en 1983. Van 15 omhoog eh, naar 10. Alan Vao en Lauren Bernard en Gunrock. En dat heb ik over de Party Rock Anthem. Op 9 blijft staan in de negende week Snoop Dogg en David Guetta Sweat. Adele Samba Like You gaat van 10 omhoog naar 8. Raccoon No Mercy blijft staan op 7. Bruno Mars eh, zakt weg van 4 naar 6 met zijn Lazy Song. Van 6 naar 5 uh, eh, Jesse G en B.O.B. in de price tag. Van 5 naar 4 Glennis Grace en afscheid. De top 3 blijft net als vorige week in handen van Adele. Set Fire to the Rain. Alexander Stan met Mr. Sexabeat. En nog steeds de beste in Nederland. Alexis Jordan en haar single Happiness. Wij gaan de top 4 in van Europa. Wij doen dat gewoon meteen met de nummer 4. Deze dame stond daar vorige week ook al, dus echt veel veranderd voor haar niet in de negende week. Nu kan het ook altijd. Als je Ina draait met de Sun is dan kijk je naar buiten. En dan zie je het zonnetje ook schijnen. De nummer 4 van deze week dus in handen van Ina. just wanna make you sweat.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 Vorige week namelijk 11, deze week terug te vinden op nummer 3. Hierna de Sun is Up op 4, ook zij blijft zitten. En Nicole Searching, Don't Hold Your Breath, maakt de top 5 compleet. Ze zakt wel en dat doet ze van 3 naar 5 in haar negende week alweer. De mensen die snel meegeteld hebben weten dat we van de vier zittenblijvers nog één zittenblijver hebben te gaan. En dat is de nummer 1 van Europa. Elf weken in de lijst en net als vorige week staat zij helemaal bovenaan.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 De bloedbank in de stad zegt nu nog voldoende donateurs te hebben, maar als het aantal besmettingen verder...